bij het hoofdkwartier van de Spaanse Socialistische Partij van premier Sanchez. Door de separatisten amnestie te verlenen hoopt hij samen met hen... een meerderheid te vormen in het Spaanse parlement. De partij van Sanchez verloor in juli de verkiezingen van de rechtsconservatieve Partido Popular, maar die wist geen coalitie te vormen. Als Sanchez nu gesteund zou worden door de linkse en Catalaanse partijen, zou hij alsnog weer premier kunnen worden. President Biden heeft afgelopen maandag bij premier Netanyahu aangedrongen op een gevechtspauze in Gaza. De Amerikaanse president heeft dat nu zelf bevestigd, maar hij zei niets over de duur van zo'n pauze. De Amerikaanse nieuwssite Exos meldde eerder dat het zou gaan om een gevechtspauze van drie dagen. Een bestand kan volgens Biden bijdragen aan de vrijlating van gijzelaars... die Hamas sinds 7 oktober vasthoudt. De Israëlische premier Netanyahu eist juist dat eerst alle gijzelaars vrijkomen... voordat hij wil praten over een bestand. Oekraïne is begonnen met de bouw van een tweede kamp voor Russische krijgsgevangenen. Volgens het land zit het eerste kamp vol. De Oekraïners zeggen dat het onder meer te wijten is aan het slechte moreel van het Russische leger. Militairen zouden zich vrijwillig overgeven. Ook is er sinds augustus geen gevangenenruil meer geweest. Het tweede kamp moet in het westen van Oekraïne komen, vlak bij de grens met Moldavië. Het kan 300 gevangenen huisvesten. In het eerste zou plaats zijn voor 600 krijgsgevangenen. Hoeveel Russen er nu exact in handen zijn van Oekraïne is niet bekend. Het weer, buien trekken weg naar het oosten bij 7 graden. In de ochtend op de meeste plaatsen droog, maar smiddags vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen.